Kees Groot met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met zijn toespraak van vandaag ook de financiële markten gekalmeerd. In heel Europa winnen aandelen weer aan waarde nu de Russische legeroefening langs de grens met Oekraïne is beëindigd. En Poetin heeft aangekondigd voorlopig geen extra troepen te sturen. Gisteren, toen het conflict dreigde te escaleren, kelderden de aandelenbeurzen. Dat verlies wordt vandaag op de meeste beurzen grotendeels weggewerkt. Een Amsterdammer van 18 hoeft niet de gevangenis in na een reeks gewapende overvallen, omdat hij in een rolstoel zit. Wel wordt hij onder toezicht gesteld van jeugdzorg. De rechtbank noemt het onmenselijk om de jongen op te sluiten. Bij zijn arrestatie werd hij neergeschoten door een agent. Hij zit nu met een dwarslesie voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Een man uit Zoetermeer die in 2011 zijn ex-vrouw overgoot met zwavelzuur... is in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De vrouw raakte door het zwavelzuur ernstig verminkt in haar gezicht. Vorig jaar pleegde ze zelfmoord. De man is daarom veroordeeld voor zware mishandeling met de dood als gevolg. Dirigent Bernard Haitink wil niet meer het Koninklijk Concertgebouworkest dirigeren. In een interview met het Parool zegt hij dat hij zich haast vernederd voelt door de directie. Haitink was 28 jaar chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Hij tilt er zwaar aan dat de directie hem heeft gepasseerd bij de viering van het 125-jarig jubileum vorig jaar. Drie verdachten van een juwelenroof vorig jaar in de Brabanthallen in Den Bosch zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 5,5 jaar. De buit bedroeg naar schatting 600.000 euro. De sieraden zijn waarschijnlijk verkocht in Antwerpen. Een klein deel werd in september teruggevonden. Het weer, het is droog en vannacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen heeft de zon de overhand en wordt het 11 graden. Ook de rest van de week blijft het vrij voorjaarsweer met maxima van 10 tot 14 graden. Dit was het en. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Eemnes 3 kilometer. Verderop langzaam rijden tot aan de afrit Bunschoten over 7. Richting Amsterdam voor knooppunt Muidenberg 3 kilometer. Op de A10 ring zuid richting Den Haag... tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid 3 kilometer. Een ongeluk op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen Harmelen en Nieuwebrug 3 kilometer. Is daar één rijstrook dicht... Op de A13 Den Rotterdam bij Delft 3 kilometer, de heeft van een ongeluk.